Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De Europese voor 2013 is voorzichtig herstel in zicht, heeft Eurocommissaris Reen gezegd bij de presentatie van de economische ramingen van de EU. Reen verwacht voor de Europese economie 0,3% krimp, maar volgend jaar groeit de economie in de eurolanden naar verwachting met 1% en in de hele EU wordt 1,3% groei verwacht. Nederland kan volgens Reen in 2003 ook weer op groei rekenen, namelijk 0,7%. Bij een brand in huis in de Britse stad Derby zijn vijf kinderen omgekomen. Een zesde kind is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Twee volwassenen hebben lichte verwondingen, zegt de politie. De brand in het huis ontstond vanochtend vroeg. Het vuur werd ontdekt door een buurman die de hulpdiensten alarmeerde. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De ChristenUnie twijfelt aan de standvastigheid van VVD en CDA. De partij werkt er nu mee samen in het vijfpartijakkoord, maar ChristenUnie-leider Slob sluit niet uit dat VVD en CDA zijn partij na de verkiezingen niet meer nodig hebben. Nu zijn we in gesprek, maar ik weet, als ze ons niet meer nodig hebben, laten ze ons vallen. Al dus in een interview met het Algemeen Dagblad. Hij vindt dat VVD en CDA, die de laatste anderhalf jaar met de PVV hebben samengewerkt, heel gemakkelijk de ene samenwerking inwisselen voor de andere. In Indonesië hebben reddingswerkers twaalf lichamen gevonden bij het woensdag verongelukte Russische vliegtuig. Autoriteiten gaan ervan uit dat alle 45 inzittenden zijn omgekomen. Bergingswerk gaat traag vanwege de steile hellingen van de vulkaan waar het toestel tegenaan vloog. De Sukhoi Superjet 100 had potentiële kopers voor het toestel aan boord. Het eerste nieuwe Russische vliegtuig in ruim 20 jaar is ontworpen om de Russische luchtvaartindustrie nieuw leven in te blazen. Het weer vanmiddag overwegend bewolkt en er breekt vanuit het westen steeds meer zon door. Maximum temperatuur is al bereikt.